Open de berg. Ontsteek de kroonluchters. Stof uw ledematen af. Presenteer het spel. En zet de stukken op hun plek. weet. je haters, maak je uit de voeten als zweet. Vroeger je weet, las ik boeken bij de vlees. Gelijkertijd aan de mic, roekeloos reed. Wat je toen allemaal deed, voelen we mee. Geld niet, alsof je iets doekeloos deed. Vloeit weet, daarom pakken ik het uit de boeken naar deed. En hoe het dan ook heet, ik heb het moeiteloos mee. Ik ben aan zet van A tot Z. Je hapert vet, het gaat nog net flow en hij gaat perfect. 52 letters in het alfabet. Check je de flow, of gaat het de vlucht? Die phone gaat harder dan een of Zo, die is eruit. Trap in het doel, want je keeper liep uit. En wie luistert, hoort het typisch geluid. Hyper de piep met beschuit, want die nieuwe is uit. Deze keer kom ik met We stikken van kluntjes. Rijmding met een timing ingewikkelder dan mummies. En ik ken het vaak maar later, want natuurlijk is het nu niks. Staat zo vierkant achter mij noemen die kubus van Rubik's. Dus ik meneer, Joder heb je hem weer. Brainiac met iedereen, dan gaan we lekker tekeer. Dus whatever de sfeer, leg het we weer neer. Blijf maar kleppen met dat appen, probeer never niet meer. Het is die meneer, joh, heb je hem weer. Brainiac met iedereen keer, dus whatever de sfeer, leg het zetten weer neer. Blijf maar kleppen met dat neppen, goed me hebben niet meer. Ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, dit slot, dit slot, die job. Klassiek wil niet, dit komt, dit job, dit job, rip job, rip job. Ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, dit job, dit slot, dit slot, die job. Klassiek wil niet, dit komt, dit job, dit job, rip job, rip job. Aanzet, ja zeg, ik heb het al gezegd. Kan lekker verder lopen lullen met het alfabet. Zag je het dan manneke, wat had je dan nou? Had ik je nog niet, nou dan pak ik je nou. De lights weet je helemaal mee. Verschil moet er zijn door merg en brain. Het is de B en de R en de A en de I en de N en de B en de O en de W en de E en de R en de flavor is fair, je weet het hè. En hij gaat op de beat en men weet het Dope is J Hij is geen vervelende ster. Houd niet van een roddel, lul ik wel mee. Geen idee, deliver ik een dubbel Is die bounce voor je vibe of denk je het niet? Is hardcore je stief of denk je jiggy R&B? Geen behangen, het is een hit vol verlangen in die shit. Zit niet in het maar blijf komen hangen in mijn shit. Is het tranger, is het dik, zeg je chakken op de shit. Man, je fik ga niet meer dan als een vette manga flik heen en weer. met iedereen, gaan we lekker tekeer. Dus whatever de sfeer, leg het zetten we neer. Blijf maar kleppen met dat appen, probeer we niet meer. dit is niet wanneer. meneer, yo, daar heb je hem weer. Brainiac met iedereen, dan gaan we lekker tekeer. Dus whatever de sfeer, leg het zetten we neer. Blijf maar kleppen met dat appen, probeer we niet meer. Ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, dit stop dit stond, die joke. Klassiek wil niet, dit komt, dit joke, dit joke, break door, Ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, dit stop dit stond, dit stond, die joke. Klassiek wil niet, dit komt, dit joke, dit joke, break door, break door. Track so ill sound zijn, verbouwen dit. Lyrics toch op tot de beat, applaudisseer. Ziekelijk niveau en het kan niet lauwen meer. Zo heb je wordt, maar het niet verkouden meer. Kom en laat hem gaan en pak hem uit een lekker banen. Til de flow dan uit zijn vroeger pas hem in waar ik gestaan. Ik kleed hem uit, ik kleed hem aan en vouw hem op een origami. Hoor mijn naam hier op een plaats die je normaal niet vaak ziet. En zullen we dan zien wie er echt zo heftig is? Of het super lauw en of het lekker plechtig is. Flow ik als de maffia die echt connected is. Lekker vet, een fuck hem die sceptisch is. Midden in die rapper die slechts de slechte is. Kleppen hem met neppen trek die echt de echte is. Stop ik al die bommen en dan zeg je lekker niks. Heb je eventjes, check je echt wat ik. de kat de krullen van de trag, als ze lullen weer slap. Verhullen dat, maar het smulder in je stad. kijk hier nou, flauwekul wordt afgekapt. Je maakt weer gauw, oude hulk afgepakt. Kapitein met een pakket, ja die krullen nog wat. Het schurft aan wat mag, ja hoe lullig is dat? Ik hip-hop In verschillende shots geef je over alsof je loopt te chillen in kots. ik heb een meneer, joh daar heb je hem weer Brainiac met iedereen, dan gaan we lekker tekeer Dus whatever de sfeer, leg het zetten we neer Blijf maar klappen met dat never, moet hebben never niet meer Dit is die rapper meneer, joh daar heb je hem weer Brainiac met iedereen, dan gaan we lekker tekeer Dus whatever de sfeer, leg het zetten we neer Blijf maar met dat never, moet hebben never niet meer Ik ik hip-hop, hip-hop dit Klassiek wil die bitch komt, dit joh, dit joh rip ik-tok, ik-tok, hip-hop, hip-hop dit Klassiek wil komt, dit dit ik ik hip hop, tick tock, tick tock, dit stop, dit stop niet joh. Klassiek wil niet Hitchcock, dit joh, dit joh, rip top, rip top, ik rock, ik rock, hip hop, hip hop, tick tock, tick tock, dit stop, dit stop niet joh. Klassiek wil niet Hitchcock, dit joh, dit joh, rip top, rip top.